uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In Venetië wordt opnieuw gepleit voor een verbod op grote cruiseschepen... dicht bij de stad na een aanvaring vanochtend. Een cruiseschip met motorpech ramde een rondvaartboot en de kade. Vijf mensen raakten lichtgewond. Het cruiseschip voer door het Giudecca-kanaal. Passagiers hebben dan beter zicht op het San Marcoplein... en andere toeristische hoogtepunten. Volgens de gouverneur van de regio Venetië... is het hoog tijd voor een verbod van de grote schepen in de buurt van de stad. Een protestgroepering heeft voor zaterdag een grote betoging tegen de cruiseschepen bij Venetië aangekondigd. De afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen gaat veel te langzaam... en dat leidt tot woede en frustratie. Commissaris van de Koning Paas schrijft dat namens de regio... in een noodkreet aan de Tweede Kamer. Hij pleit voor een eenduidige en snelle crisisaanpak... met meer transparantie voor bewoners en zonder bemoeienis van de NAM. Dinsdag is er een Kamerdebat over de gaswinning... en woensdag bestuurlijk overleg. De presidentsverkiezingen in Algerije zijn uitgesteld. Ze zouden op 4 juli worden gehouden... maar de Constitutionele Raad heeft de twee kandidaten daarvoor afgewezen. Waarom is onduidelijk. Het gevolg is dat interim-president Ben langer kan aanblijven. De Raad heeft hem gevraagd een nieuwe verkiezingsdatum aan te wijzen. Benzala is de tijdelijke opvolger van president Bouteflika... die in april werd weggestuurd na veel protesten. Ook tegen Benzala werd afgelopen vrijdag in Algiers weer gedemonstreerd. Het is vandaag de eerste officiële tropische dag van het jaar. In de beeld werd het vlak voor vieren precies 30 graden. Voor een officiële tropische dag moet het in de beeld 30 graden of meer worden. Het is ook de warmste 2 juni ooit gemeten. Het vorige record uit 1947 stond op 29,5 graden. In de beeld is het overigens niet het warmst. In Volkel in Brabant werd het ruim 32 graden. Het weer zonnig en warm dus. Aan de kust kan er afkoeling zijn door wind van zee. Vanavond is er plaatselijke kans op een onweersbui. En de komende week is het met 20 tot 25 graden nog steeds warm.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 Tussen Knopende Hoek en Knopend Badhoevedorp een half uur vertraging. Het komt door de werkzaamheden. Tussen Badhoevedorp en Knopende Nieuwe Meer is de weg tot maandagochtend dicht. Op de A9 ook maar Amstelveen tussen Knopende Raasdorp en Amstelveen een half uur vertraging. De A10 is dit weekend dicht tussen Knopende Nieuwe Meer Amsterdam buiten Veldert. Op de A10 tussen Landsmeer en Zeeburg nu 10 minuten vertraging. De N9 Den Helder richting Alkmaar. Tussen Petten en Bergen een kwartier extra reistijd. Voor de N232 Haarlem richting Amstelveen.